Volgens exit polls heeft hij minstens 62% van de stemmen gekregen. Zijn belangrijkste uitdager, Manfred Reyes, kwam niet verder dan 23 procent. De linkse Morales was vier jaar geleden de eerste Indiaanse leider die tot president van Bolivia gekozen werd. De twee presidentskandidaten in Roemenië hebben allebei de overwinning opgeëist. De exit polls geven de linkse kandidaat Joana een voorsprong op zittend president Basescu, maar het verschil is erg klein. Beide kandidaten beloofden in een campagne dat ze Roemenië uit de economische crisis zullen halen en de corruptie gaan aanpakken. Bij rellen in Griekenland zijn honderden mensen opgepakt. Gemaskerde jongeren bekogelden de politie met stenen, stichten brandjes en gooiden winkelruiten in. In Griekenland werd vandaag een 15-jarige jongen herdacht die een jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Een jaar geleden was het weken onrustig en de politie wilde voorkomen dat dat opnieuw zou gebeuren. In Turkije is een pro-Koerdische demonstratie uit de hand gelopen. De politie raakte slaags met de betogers die betere leefomstandigheden eisen voor PKK-leider Öcalan. Een betoger van 23 werd doodgeschoten. Het is nog onduidelijk door wie. PKK-leider Öcalan zit een levenslange gevangenisstraf uit. Hij zit in het kort niet meer in eenzame opsluiting, maar Öcalan vindt zijn nieuwe cel te klein. Een dronken Duitser heeft zijn auto geparkeerd op een druk verkeersknooppunt. De man van 38 zette zijn auto stil op een voorsorteervak bij het kruispunt Frankfurt Noordwest en viel vervolgens in slaap. Het kostte de politie een paar minuten om hem wakker te krijgen. De automobilist had anderhalf promiel alcohol in zijn bloed en is zijn rijbewijs kwijt. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary heeft Annette Gerritsen zilver veroverd op de 1000 meter. Ze kwam over de finish in een tijd van 1 minuut 14 en 48 honderdste. Alleen de Canadese Nesbit was sneller. Het brons was voor de Duitse Anker Müller. Het weer. Bijna overal droog, alleen langs de kust kan nog een bui vallen.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 is much deeper than you'll ever see. just a